12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journal. Het blussen van een brand in een bedrijvencomplex. Twee van hen liepen beenletsel op toen in het brandende pand een zware explosie was en de voorgevel werd weggeblazen. De politie van Schiedam denkt dat het een rookgasexplosie was. De brandweerlieden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brexit-campagnes in Groot-Brittannië gaan vandaag verder. Ze lagen drie dagen stil na de moord op Labour-parlementslid Joe Cox. Voor- en tegenstanders lasten uit respect voor haar een pauze in. Vanavond beantwoordt premier Cameron vragen aan van burgers in een programma van de BBC. Ook minister Gove van Justitie, die campagne voert voor uitreding, gaat weer op campagne. Het referendum is donderdag. Analisten verwachten wel dat de partijen na de moord op Cox hun toon zullen matigen. In Neukirchen, in het midden van Duitsland, zijn drie kinderen uit één gezin verdronken in een meertje. Het zijn een meisje van acht en twee jongens van vijf en negen. Gisteravond werd eerst het jongste kind uit het water gehaald. Hij overleed in het ziekenhuis. Later werden de lichamen van de andere twee geborgen. De Duitse politie denkt aan een ongeval. De Nacht van de Vluchtelingen heeft tot nu toe ruim een miljoen euro opgeleverd. Dat is meer dan in voorgaande jaren. Aan de sponsorwandeltocht van 40 kilometer deden vannacht zo'n 3000 mensen mee. Voor het eerst waren er twee tochten, één van Rotterdam naar Den Haag en één van Nijmegen naar Arnhem. De opbrengst is voor noodhulp aan vluchtelingen. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers leidt dinsdag de wedstrijd Kroatië-Spanje. Het is het tweede EK-duel voor Kuipers en zijn team na Polen-Duitsland van afgelopen donderdag. Bij de openingswedstrijd Frankrijk-Roemenië was Kuipers de vierde man. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt een graad of 18. Morgen vanuit het westen veel regen. Pas avonds laat wordt het weer droog. Het wordt 16 tot 19 graden. De rest van de week wordt het warmer.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 How many lies have taken your money? Your mother said you should bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? if you work too hard you can sweat. always the sun. hmm There's always the sun.